Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Nieuwegswijk weer stroom. Dat zijn een kleine 5000 huishoudens. De andere wijken zitten nog steeds zonder elektriciteit. In totaal zitten nu ruim 13.000 huishoudens zonder stroom. En hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk. In Nieuwegein viel gisteravond tijdens het onweer de stroom uit. Op belangrijke punten, zoals verzorgingshuizen, zijn aggregaten neergezet. Netbeheerder Stedin houdt er rekening mee dat de problemen in Nieuwegein pas in de loop van het weekend helemaal zijn opgelost. Een lid van een arrestatieteam van de Nederlandse politie is tijdens een oefening in Groot-Brittannië om het leven gekomen. Volgens de politie IJsseland verongelukte hij tijdens een hoogteoefening. Politieman hoorde bij het arrestatieteam Noord- en Oost-Nederland. De politie komt later met een verklaring. Twee grote afgewaardeerde banken hebben kritiek op de werkwijze van kredietbeoordelaar Moody's. Die verlaagde gisteren de status van 15 grote buitenlandse banken maar volgens de Royal Bank of Scotland en het Amerikaanse Citigroup kijkt Moody's te veel naar het verleden en houdt het bedrijf geen rekening met de huidige verbeterde toestand van banken. Volgens Moody's is de kredietstatus van de banken verlaagd vanwege de eurocrisis. Door de lagere rating moeten banken mogelijk meer gaan betalen om geld te lenen. De vrachtwagenchauffeur die gisteren werd aangehouden na een dodelijk ongeval op de A73 is vrijgelaten. De politie zegt dat de man van 26 uitgebreid is verhoord en zijn verhaal duidelijk is. Wat de man heeft verklaard wil de politie niet zeggen. Hij blijft wel verdachte. Gisterochtend werd een 30-jarige trucker uit Bakel op de A73 bij Nijmegen doodgevonden bij zijn vrachtwagen.